Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Werkgever VNO-NCW roept het kabinet op om de impasse in de bouw en op de woningmarkt te doorbreken. Banken en pensioenfondsen moeten substantieel gaan beleggen in woninghypotheken. Dat zegt werkgeversvoorman Wientjes morgen in het Financiële Dagblad. Hij wil beginnen met zo'n 130 miljard euro aan hypotheken met een nationale hypotheekgarantie. Dat bedrag zet volgens Wientjes zoden aan de dijk. Met het geld moet de kredietverlening aan bedrijven en huizenkopers op gang worden gebracht. De beroepsvereniging van gerechtdeurwaarders wil dat de lijst van spullen die uit huizen van schuldenaars mogen worden meegenomen, wordt aangepast aan de moderne tijd. De huidige wet is uit 1838. Deurwaarders mogen alles meenemen behalve bedden, beddengoed en etenswaren voor een maand. De beroepsorganisatie voor deurwaarders stelt voor om de lijst uit te breiden met speelgoed, huisdieren en een goedkoop radio- of tv-toestel. Een dure tv mag volgens het voorstel nog steeds worden meegenomen. Dit jaar zijn er tot nu toe minder mensen een bedrijf begonnen dan vorig jaar. Tussen januari en september waren er iets meer dan 96.000 starters. Het was ruim 4% minder dan een jaar geleden. Het is voor het eerst in drie jaar dat het aantal startende ondernemers afneemt. Dat zegt het economisch bureau van IMG. Het komt doordat de economie voorlopig niet lijkt aan te trekken. In Laren is oud-omroepster Hanny Lips overleden. Ze presenteerde in de jaren 50 en 60 tv-programma's voor de KRO... als opvolgster van Mies Bouwman. Ze werd vooral bekend door de presentatie van kinderprogramma's... als Dappere Dodo en Hocus Pocus, dat kan ik ook. Haar handelsmerk was dat ze op tv naar de kijkers zwaaide. Hanny Lips is 88 jaar geworden. Het weer, bewolkt en regenachtig. Vanmiddag wordt het in het westen langzaam droger. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het zo'n 8 graden. Ook morgen bewolkt, af en toe regen en opnieuw een graad of 8. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A8 richting Amsterdam verknopend knooppunt Koenplein 2 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen voor knooppunt Raasdorp 2 bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 2. A27 Almere richting Utrecht voor Beeldhoven 4.